uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. De ouders die begin dit jaar hun baby hadden ontvoerd... hebben een celstraf gekregen van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had 18 maanden geëist. De baby Hanna was uit huis geplaatst. De twee ouders ontvoerden haar in februari bij de pleegmoeder vandaan. Daarna werd groot alarm geslagen en werd een Amber Alert gestuurd. Het kind en de ouders werden dezelfde dag nog teruggevonden... in een huisje op een vakantiepark in Duitsland. De ouders worden ook nog verdacht van mishandeling... De baby was uit huis geplaatst nadat ze met ernstige verwondingen in het ziekenhuis was opgenomen. De Duitse autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen voor het natuurgebied bij Meppen, net over de grens bij Emmen. Daar ontstond begin deze maand brand bij militaire oefening. Het lukt de Duitse brandweer maar niet om het vuur te bedwingen. Intussen staat een natuurgebied van acht vierkante kilometer in brand. De Duitse autoriteiten sluiten niet uit dat vanwege de brand de bewoners van enkele dorpen moeten vertrekken. Het blussen verloopt moeizaam omdat een groot deel van het gebied uit turf bestaat dat erg brandbaar is. Daarnaast kan een veenbrand ook onder de grond nog doorsmeulen. In Breda is een zwembad ontruimd vanwege een zwavelzuurlek. Het lek ontstond volgens Omroep Brabant rond het middaguur... in de machinekamer van zwembad Sonsbeek. Er waren tientallen mensen aan het zwemmen, maar niemand raakte gewond. Een deel van het zwavelzuur is mogelijk in het riool beland. Het lek werd binnen een half uur gedicht. De deels ingestorte parkeergarage in Wormerveer blijft nog zeker tot maandag dicht. Volgens de gemeente Zaanstad is die tijd nodig om zeker te weten dat het complex weer veilig is. Dinsdag stortte een vloer deels in doordat een stalen ligger het begaf. De supermarkt onder de parkeergarage blijft ook gesloten. Het weerbuige regen trekt van west naar oost met kans op zware windstoten, vooral in het noordwesten.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 send your love into the distance. forward to the unknown. We send a seed to a distant future, and we can watch a galaxy growing. There's no time for doubting your power. There's no time for hiding your care. they are climbing down from an ivory tower.